Dit is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Bijna alle basisscholen beginnen vandaag een uur later vanwege een staking van de leraren. Ze voeren actie omdat ze ontevreden zijn over de hoge werkdruk en het salaris dat ze krijgen. Volgens de actiegroep PO-front is het aantal burn-outs nergens zo hoog als in het basisonderwijs. Als het aan PVV-leider Wilders ligt, worden mensen die mogelijk een gevaar vormen voor de nationale veiligheid meteen opgepakt. Hij dient vandaag een initiatiefwet in die dat mogelijk moet maken, zo schrijft de Telegraaf. Wilders wil de AIVD de mogelijkheid geven potentiële terroristen voor een half jaar vast te zetten. Nu kunnen mensen niet worden vastgezet als er weinig bewijs is. Wilders zegt in de krant dat het wetsvoorstel levens kan sparen. 22 miljoen Amerikanen raken in de komende 10 jaar hun zorgverzekering kwijt... als de nieuwe zorgwet van de Republikeinse Partij wordt ingevoerd. Dat concludeert een onafhankelijke commissie van het Amerikaanse congres... na doorrekening van het wetsvoorstel. Volgens het Witte Huis zit die commissie er vaak naast... en kunnen de cijfers niet zomaar worden overgenomen. Meer dan 200 Dutchbed-veteranen willen een schadevergoeding van de Nederlandse staat voor de trauma's die ze hebben overgehouden aan de vredesmissie in de Bosnische enclave Srebrenica. Ze eisen 22.000 euro per persoon, 1000 euro voor elk jaar sinds het einde van de missie. De Dutchbedders vinden dat Defensie hen op een onmogelijke missie heeft gestuurd. Vandaag beslist het gerechtshof of de Nederlandse staat aansprakelijk is voor de dood van 320 moslimmannen in de enclave.